een Klomp met het NOS-journaal. De Russische Atletiekbond moet worden geschorst vanwege grootschalig dopinggebruik. Dat vindt het antidopingagentschap WADA. Schorsing zou betekenen dat Russische atleten niet meer aan wedstrijden mogen meedoen. WADA deed onderzoek naar aanleiding van een documentaire op de Duitse televisie. Het programma meldde dat in de Russische sport op grote schaal sprake is van dopinggebruik, bedrog en corruptie. Trainers, bonden, de Russische regering, antidopingagentschap RUSADA en een hoge Russische IAF official zouden aan het bedrog hebben meegewerkt. De brand op industrieterrein Gemmelot bij Geleen is onder controle, meldt de brandweer. De brand brak rond 12 uur uit in een loods door werkzaamheden op het dak. In de loods lagen chemische stoffen en kunststofkorrels opgeslagen. De korrels zouden de zwarte rook hebben veroorzaakt. De chemicaliën zouden niet zijn verbrand. De rookwolken dreven over woonwijken in Geleen en plaatsen in de buurt. Mensen moesten ramen en deuren dicht houden. De treinstations Sittard en Geleen zijn voorlopig dicht. De Tweede Kamer wil dat het ministerie van Buitenlandse Zaken duidelijkheid geeft over het reizen naar Egypte. De tekst op de website van het ministerie roept bij sommige reizigers vragen op en dat mag niet gebeuren, vinden VVD, D66 en CDA. Sinds vorige week geldt een negatief reisadvies voor het vliegveld van de Egyptische badplaats Sharm el-Sheikh. Naar andere badplaatsen in Egypte kan wel worden gevlogen. De zoektocht in Oeganda naar een vermiste Nederlandse studenten is gestaakt. Drie Nederlandse politiemensen die meehielpen zoeken zijn weer terug in Nederland, zegt Buitenlandse Zaken. De studenten geneeskunde van 21 verdween eind oktober tijdens een trektocht langs de Nijl. Vermoedelijk is ze in het water gevallen en het slachtoffer geworden van wilde dieren. Het weer bewolkt en wat regen. De wind neemt toe. Aan de noordwestkust wordt die hard tot stormachtig.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 Bij knooppunt berg 2 kilometer na een ongeluk en er is één reis ook dicht. Op de ring Amsterdam de A10 Zuid richting Den Haag. Daar staat tussen knooppunt Watergasmeer en de Nieuwe Meer 7 kilometer door spoedreparatie. Bij knooppunt de Nieuwe Meer is de linkerreis ook dicht.